Ik luister graag naar SRS. Alla D, wij zijn multicultureel. Yalla Sandra Martina diaspora. Professional en informatie, ook op social media. The Power Station 96.3 FM. Radio SRS Suriname, interactief. Ondernemerstip, afkomstig van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Bestaande netwerken zijn voor ondernemers een makkelijke manier om in contact te komen met mogelijke investeerders. Tot zover de ondernemerstip, afkomstig van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. It's a good original law. what are we doing out there, man? What's up? What's up? She go and pick up a phone and talk too long. Hey, listen, uh, you have to play music right now. Miggy, I hit and run. Pull up. You think you coulda gotten in on my feelings? You coulda gotten me for circle down. <laughs> Miggy, I hit and run. Oh yeah. Miggy, I hit and run. So why you still running? Me did only one little dealing. Love you did I look you must sit down. Must sit down. Miggy, I hit and Come to Suriname and tell me that in my face. Bye take it too serious. Me a little piece, just a little feel up. Now you take a set up on me, I eat up. Give me space, give me room, give me a little breeze. No Jesus, I want make you feel so. Throw me keep it tight, I me ever clean so. Want me did want yeah me never need you. This enough for people know, I keep it on a deal. Uh. But too young for lockdown with nobody. I pray one day somebody. Bang! So the thing got. She get ya hit and run. Dit is Shensia Man en you know, ja kijk, het is algemeen bekend dat ze dus binnenkort is Renan zal zijn. Eind juni. But we go and get something tonight. And of course tomorrow evening. In a Salagaya, the power hour with rude Boy again. Sonny Dingo, set, and of course, straight, live and direct van Facebook. Maximum, you see me, ISO man, big up yourself, all of us, de of them, I'm moving out for today. En ik mag zeggen dat het eh, zeer aangenaam was om eh, weer mijn werk te mogen verrichten. En het speciaal te doen voor jou. Dus no matter where it is you are. overseas. the must come with me the pamoon change. Yeah, ah. they da pete. <laughs> They are no alien me talking. The mask come with me the pamoon change. It's all good. je mag zeggen wat je wilt, man, maar die sensia toch, die sensia, brody. You know what I'm thinking, I know what you're thinking, but don't say it. See my city thing said. Big up yourself. Bye-bye. Is 3 uur. Ik luister graag naar SrS. A, dit, aan zich. Wij zijn ook cultureel. Ja, zijn de maatina diaspora. Profession we en in comparatie ook op social media de power station 96.3 FM. Radio SRS Suriname Interactief. Ik luister graag ondernemerstip, afkomstig van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Bestaande netwerken zijn voor ondernemers een makkelijke manier om in contact te komen met mogelijke investeerders. Tot zover de ondernemerstip, afkomstig van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. en beleggen in SCB US dollar euro draait het niet alleen om cijfers, maar om je toekomst. Bij SCB begrijpen we dat. Daarom profiteer je van de beste rentes en maximale flexibiliteit. Jij bepaalt hoe je spaart of belegt. Nu ook zonder stortingskosten voor cash-stortingen. Kijk snel op scbbank.sr naar de voorwaarden. SCB, samen komen we verder. Nacho Suriname speelt op woensdag 5 juni om 6 uur s avonds in het Dr. Engineer Franklin Asset Stadion. De eerste kwalificatiewedstrijd op weg naar het WK 2026 tegen St. Vincent en de Grenadines. De kaartverkoop begint op 27 mei bij de fanshop van de SVB. Maandag tot en met zaterdag van 9 tot 3 en tussen 3 en 5 juni van 9 uur s morgens tot 6 uur s avonds. De kaarten aan de kant van de Latjemontstraat 500 SRD en de VIP-kaarten 750 SRD. En aan de Adienstraat kaarten van 750 SRD en de VIP-kaarten van 1000 SRD. Suriname, Nacho versus St. Vincent and the Grenadines. Bribi Nakrakti, Kom Nacho, Mazaal poweren. Woensdag 5 juni, 6 uur avonds. Dr. Ingenieur Franklin is Het Stadion. released, weet meer. Speciaal voor uw algemene kennis heeft Pico de Pico Magazine Kiosk. Met actuele tijdschriften, kranten, wenskaarten en abonnementen. Zij het nou opiniebladen, sportbladen, maar ook bladen voor de man of vrouw. Playboy, Cosmopolitan, Elsevier, bladen voor het gezin, modebladen, wonen, wetenschap, ICT, puzzels, jeugd- en tienerbladen, Europees of Amerikaans. Verrijk uw kennis. Bestel of abonneer Weer uw favoriet blad, boek, maar ook wenskaart. De Pico Magazine Kiosk. Abonneestraat nummer 80 te Telefoon 457 076. 457 076. Lezen is weten. Voor wederverkopers mail naar sales@pico. Ook verkrijgbaar niet actuele tijdschriften voor een zachte prijs. Nieuwe intro, nieuwe tune, hier bij SRS. Power Shot, Power Shot, Power Shot, Power Shot. ataque uma de uma that bolo, se de uma já bloco, sem